hem even terugtrekken, dames en heren, zoals dat heet. En eh, gaan even naar het nieuws eh, en eh, de reclame en dat soort toestanden allemaal. En daarna gaan we vrolijk verder met de vinyljaren. We gaan dit keer erg terug in de tijd. Mag ook wel eens. We gaan naar toch wel eind jaren 50, begin jaren 60 met... Tribute to the Everly Brothers geleden natuurlijk vanwege het overlijden van Phil Everly. En eh, verder hebben we wat tijdgenoten erbij gepakt. Eh, zoals eh, Vets Domino. Die leeft nog trouwens hoor. Vets Domino en ehm, Nat King Cole. Die is er ook al een hele tijd niet meer. Maar dat maakt niet uit. Zijn muziek is er nog steeds. The Best of Nat King Cole. Dus een beetje 50 jaren, 60 jaren sfeertje.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 Het verschil van 30.000 euro gaat naar een sportproject. Burgemeester Jorritsma heeft een groep jongeren betrokken bij de campagne... om de vernielingen tijdens Oud en Nieuw terug te dringen. Ze is trots op het resultaat en wil het project volgend jaar herhalen. De Turkse regering heeft opnieuw hard ingegrepen bij de politie. De tweede man van de nationale politie en zo'n 15 chefs zijn overgeplaatst. Politie en justitie in Turkije zijn bezig met een groot onderzoek naar corruptie van onder meer de zonen van enkele ministers. Volgens de Turkse premier Erdogan is er sprake van een smerig complot tegen zijn regering. In Japan is een klopjacht aan de gang op een ontsnapte gevangene die verdacht wordt van verkrachting. Meer dan 4000 politieagenten zijn op zoek naar de 20-jarige man. Ook zijn er 850 auto's, speurhonden, helikopters en boten ingezet. Het lukte de verdachte gisteren om tijdens een ondervraging het touw rond zijn middel los te maken en op de vlucht te slaan. In de stad Kawasaki is ouders aangeraden kinderen niet alleen naar buiten te laten gaan. Formule 1-coureur Michael Schumacher heeft met zijn skis een steen geraakt... en is daardoor met zijn hoofd op een andere steen gevallen. Dat gebeurde drie meter buiten de officiële route... terwijl hij op weg was van de ene naar de andere piste. Dat heeft de Franse politie bekendgemaakt na onderzoek van het skiongeval. De 49-jarige Schumacher wordt sinds zijn ongeluk in een kunstmatige coma gehouden. Het WK voetbal van 2022 in Qatar zal niet in de maanden juni en juli worden gehouden. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. Waarschijnlijk wordt het WK nu gehouden tussen 15 november en 15 januari. In oktober liet de FIFA zich al negatief uit over de hitte in Qatar. Toen werd gezegd dat december 2022 de beste maand was om, in het, om het WK in Qatar te organiseren. Het weer droog met op steeds meer plaatsen zon. Het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden. Ook morgen is het zacht met ook nog wat regen. Vanaf vrijdag wordt het geleidelijk kouder. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Was dat leuk om te doen zeg. Heerlijk. Maar nu weer gewoon een reguliere uitzending, dames en heren, van de vinyljaren. En u weet, het principe van het programma. Eh, we hebben drie LP's. En die drie LP's, daar gaan we zoveel mogelijk van draaien in de komende twee uur. En eh, ja, als u meekijkt op de webcam, dan kunt u natuurlijk zien dat het ook echt platen zijn. Hè? We eh, zitten niet met de computer nu. Die hebben we uitgezet. Nou ja, nog even niet, want de tune staat in de computer. Maar goed, dat is alles. Ja, Dat is alles. Maar voor de rest laten we de computer buitenspel. Althans, eh, wat de muziek betreft. Dan gaan we alles echt van lekkere platen draaien. Prachtige grammofoons hier. Maar dat kunt u allemaal zien hè? als u meekijkt op onze webcam en zo. Dan kunt u dat zien, dat er twee platen, prachtige, heerlijke 30 centimeter vinylplaten. En dat gaan we weer elke week doen. Aan ons vierde jaar in. En eh, ik kan u het uh, eh, eerstvolgende feestje alvast eh, aankondigen. op 2 april geloof ik ik het goed heb. Want dan vieren we ons vierjarig bestaan. Hoe? Wordt het wel zien dat we het lustrum halen in vijf jaar. Dat is natuurlijk wel erg. Zou heel mooi zijn. Goed. Nou, wat gaan we doen? Oh ja, dat had ik u al verteld. We hebben de Everly Brothers vandaag. Omdat we daar natuurlijk een tribute vanwege het uh, overlijden van Phil Everly afgelopen weekend. Verder eh, hebben we wat tijdgenoten meegenomen. Namelijk Fats Domino met een LP die heet 20 Greatest Hits. En daar staan ze dus allemaal op. alle goede nummers van Fats. En verder eh, heb ik ook meegenomen uh, Nat King Cole. Ja, het is net King Cole. Ja, het is hem niet, maar het is net King Cole. En ook dat is een LP die heet Greatest Hits. Prachtige liedjes als Mona Lisa en zo, weet je. Oeh. We zijn erg in de nostalgie vandaag. Ja. Maar ja, dat kan volgende week zomaar weer anders wezen. Nou, zullen we dan maar beginnen? Ja, laten we eens doen. Je weet me nooit wat goed voor is. Je weet me nooit wat goed voor is. Hop. Knopje in. En gaan. Hoop ik. Kom nou. bye, my love, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here my love, my love, my love. Ja, de Everly Brothers dus. En uh, dan, eh, de Everly Brothers bestaande uit Isaac Donald Don Everly. Die werd geboren in Brownie op 1 februari eh, 1937. En Philip Phil Everly. En die werd geboren in Chicago op 19 januari 1939. En overleed in Burbank aan de ernstige longziekte COPD op 3 januari 2014. Vormde een zangduo dat het grootste succes had in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ehm, de Everly Brothers Even kijken hoor. Werden behalve door, uh, door rock'n'roll ook beïnvloed door popmuziek en country. Die Everly Brothers zijn vooral bekend geworden door de samenhangende harmonieën, eh, samenhangende harmonieuze zangpartijen. Ja, en eh, de Everly Brothers waren natuurlijk vooral ook van hele grote invloed ehm, op allerlei andere artiesten. Eh, zelfs op opvolgers als de Beatles waren ze zeer, zeer, zeer beïnvloed. Nee, de, de, Beatles waren zeer door de Everly Brothers beïnvloed. Zeker in de oude opnames, die, als je John en Paul samen hoort zingen, hoor je heel veel overeenkomst met dit illustere duo. Ehm, ze zijn een tijdje uit elkaar geweest en eh, hadden ruzie en zo. En uh, ging het allemaal niet zo goed. Het is zo dat, eh, dat in, ik dacht dat het in 73 was dat Don Everly zei van, ik, ik of veel, ja, Don Everly zei ik scheid eruit. Gooide zijn gitaar neer en liep zo van het toneel af en weg. En later zijn ze weer gaan beginnen met zingen. En ze hadden een van hun laatste grote hits die ze hadden was het prachtige On the Wings of a Nightingale. Ehm, van, eh, van, eh, geschreven door Paul McCartney. Dat was eh, zo leuk. was een van hun laatste grote hits. Gek is dat ik dat nummer nergens kan vinden. Nee, ja, ergens een, een, coverversie of zo. Maar dat gaan we niet doen. Goed, Everly Brothers dus. En ehm, ehm, de, de, de, volgende plaat is Net King Cole. Ja, heel gevoelig. Let maar op. Ik had het er al over. Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. Do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa. Fantastisch. Mona Lisa was dat van, eh, van uh, eh, net King Cole. Ja. Jawel. We hadden vroeger dat muzikant altijd het grapje van... Eh, is het net King Cole? Ja, het is net King Cole. Het is hem niet, maar het is net King Cole. Nou, oké. <laughs> nou, vertel. ja, Nathaniels Adams Coles. Dat was zijn volledige naam. Wordt over het algemeen beschouwd als een van de beste mannelijke vocale jazz- en balladvertolkers van de jaren 50 en 60. En dat is van de vorige eeuw uiteraard. Nat King Cole eh, werd geboren in Montgomery, Alabama. En op vierjarige leefde, leeftijd verhuisde het gezin naar Chicago. Ehm, vanaf zijn twaalfde jaar speelde eh, net Nat eh, kerkorgel en eh, zong hij eh, kerkliederen, uiteraard bij een kerkkoor. Eh, zijn echte interesse ging al snel uit naar de jazzmuziek. Zijn ouders konden de belangstelling voor jazzmuziek niet echt waarderen. En jazz werd immers in nachtclubs gespeeld. Ja, dat is gevaarlijk in nachtclubs. Ja, ja, ja, ja, ja, heel erg. Ehm, in het jaar 1936 vertrok net naar Los Angeles en gaf vanaf 1936 eh, tot 1945 zijn naam aan de King Cole Trio. En eh, in 1943 eh, nam hij het nummer Straighten Up and Fly Right. Je, lijkt En dat werd zijn eerste nationale hit. Je lijkt Leo Blokkers wel, ja. Wat weet je er veel van? Ja, goed hè. Jongen, goed, hè? jongen niet te geloven. <laughs> Domino. Blueberry Hill. I found my thrill deep snel bijwezen hoor. Het zijn korte liedjes <laughs> allemaal. dit nog, eh, nog een drie minuten dit. Uh, eh, Vets Antoine Domino heette die eigenlijk. En ehm, hij was, is al heel lang. En waarom heette die eigenlijk Vets? Nou, omdat hij nogal dik was. Ja, hij had ook een beetje... Als je hem op die foto ook ziet, zo, echt zo'n vierkante kop had hij. heel raar. <laughs> zo'n raar kapsel. Ik weet niet hoe hij dat vliegt, hè, maar... Ja. Ja, nou, dat, is allemaal, dat is allemaal een oudere foto. Maar die oude foto's die zoals die hier op de hoes staat... heb je echt een vierkante kop. Ja. Niet een lowe. Maar wel ook weer zeer invloedrijk deze Vets Domino. Want... Ehm, zeer zeker. Samen met meneer Bartholomew. Zo heet hij geloof ik. Bartholomew. Eh, heeft hij heel veel grote hits geschreven. En eh, heb je nog even, vertel eens wat leuks over Vets. Oh, trouwens, dat ik, nog, ik had je nog niet eens voorgesteld. Dames en Angela is intussen ook aangeschoven. Jawel. wel. Eh, ja, dat moet je even weten natuurlijk. Nou, vertel. En weer eh, redelijk bij stem. Ja, ik hoor het. ja, het gaat weer. Ja. Eh, ja, nou, van hem Antoine Dominique Domino. Dat is zijn naam. Ja. En werd geboren in 1928. Zo. In New Orleans. Ja, en hij leeft nog steeds. Ja. Dus is inmiddels al hoogbejaard. Ja. Uh, jaren 50, 60 was hij de beste verkopende Afro-Amerikaanse muzikant. En eh, voor zijn bijdrage aan de rock'n'roll is hij in 1986 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En eh, ook staat hij in de Louisiana Music and Songwriters Hall of Fame. En eh, Domino staat ook nog eens op nummer 25 in de Rolling Stone lijst. Van de 100 eh, grootste artiesten aller tijden. Zo, nou, daar kan hij het even mee doen. Ja, hij is hoogbejaard intussen. Ik heb het even maar die, die is 85, denk ik nu. Zo'n beetje, ja. Ik, Denk, ik, Denk, niet dat hij nog speelt, maar ehm, dat denk ik niet. Maar, en eh, zijn, okay. co-schrijver was inderdaad Dave Bartholomew. Ja, dat klopt. Die, hebben samen aardig wat hits geschreven. Nou, die gaat u allemaal, of een groot aantal ervan, gaat u horen. We gaan weer naar The Everly Brothers. Met een van hun mooiste liedjes. Ah, oh, Have te doen. child. why. I Have To Do Is Dream. En dat was van de eh, The Everly Brothers natuurlijk. Legendarisch duo. Ja, en het is helaas, maar het is niet anders. 3 eh, januari overleed de helft ervan Phil Everly. Die eh, eigenlijk de jongste van de, ja, de jongste van de twee. want die zit uit 1939. En die andere was uit 1937 Don. Dus de jongste van de twee, die is het eerste gegaan. Helaas, helaas. Maar had een eh, hele vervelende longziekte, COPD. Ik weet niet wat dat precies is, maar dat is zo eh, niet zo eh, vreselijk om daarover te uit te wijden. Maar jammer dat hij er niet meer is. En nou ja, in ieder geval wat we hebben is hun nalatenschap in heel veel mooie liedjes. En daar hoort u er een aantal van. Komende uur en tot vier uur dus, als het ware. Ja, Zullen we maar eens net King Cole doen dan? Ja, ja. Ja, zullen we doen? Ja, we zijn er nou toch.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 Highway. Dat is even lekker. Net King Cole en L-O-V-E. Oftewel eh, Love. En eh, dat komt eh, van een LP. Die heet The Best of Net King Cole. Ja, we zitten een beetje in de jaren 50 vandaag. dus was wel lekker. Met natuurlijk Everly Brothers en Fans Domino en Net King Cole. En ja, dat mag ook wel eens een keertje. Volgende week zitten we misschien wel weer heel erg anders. Dat weet je maar niet. Um, even denken jongens, wat gaan we doen? Oh ja, Fats Domino, natuurlijk. Fats Domino, ja. Daar komt hij. I'm walking. I'm walking. Yes, indeed, I'm talking. voor die korte liedjes, jongen. <laughs> je, moet gewoon, je moet gewoon helemaal haast om, uh, om de volgende plaats scherp te zetten. Dat is allemaal zo kort. Een paar minuten, maar drie minuten. Ja, langer kon niet in die tijd. Uh, eh, 50 jaren dus. Daar zijn we lekker mee bezig vandaag. Eh, zo'n 60 jaar terug in de tijd. En uh, er werden toch wel hele leuke dingen gedaan in de jaren 50. Natuurlijk vanaf 1955 dat Rock Around the Clock uitkwam. En dat de rock and roll muziek natuurlijk al ehm, Ehm, eh, ja, ineens een, een, grote vlucht nam. Daarvoor waren jongens als Little Richard en Fat Domino... die waren al lang bezig hoor. Jawel, die waren al veel langer bezig. zijn op volgens mij zelfs opnames bekend van Fat Domino uit... Eh, 1950, 1948 eh, zelfs dat hij al bezig was. Goed, dit is een van zijn grote hits. En dat nummer, dat heette eh, I'm Walking. En nu weer die Everly Brothers met een liedje dat oorspronkelijk eh, gemaakt werd door Gene Vincent. En nu hun versie daarvan. En dat is een mooie... Well, I don't Papalula, she my baby doll, my baby doll, baby doll. She's a woman in red blue jeans. Uh, she's a woman that's a queen of the teens. Uh, she's a wonder woman that I know. Uh, she's a woman that loves me so. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean maybe. Bebopalula, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. a God that beat. And she's a woman with the flying feet she's the one a woman and that I know she's the woman that loves me so Bebopalula, she's my baby Bebopalula, I don't mean maybe Bebopalula, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll Phil Everly. Eh, de Everly Brothers gezamenlijk fantastisch duo. Met eh, hele mooie muziek. En vooral ook natuurlijk die hele aparte manier van samenzingen. Want daar waren zij dus echt wel uniek in. En zeker in de tijd dat zij... Eh, dat ze begonnen, ja, eind jaren 50, zeg maar. Zo rond 1960. Nou, ze waren al eerder bezig. Um, geweldig nummer, Bibapaluba. Een liedje dat door heel veel mensen wel is opgenomen. En volgens mij is het oorspronkelijke verhaal van Gene Vincent. Dus Bebop Paluba. En ik, kan me nog herinneren dat er ooit een keer nog in een Amerikaanse eh, tv-serie nogal spottend werd gedaan over dit soort teksten. Dit soort eh, rare kreten. <laughs> dat was dan de rock'n'roll poëzie. Bebop Paluba. Nou, wat het betekent. Het waren eigenlijk vaak altijd een beetje verkapte, verkapte kreten voor dingen die je eh, eigenlijk in dat, dat op dat moment in Amerika niet kon zeggen. Dat daar waren dit, net zoals dat Ron Ron en zo. Dat, I met him in the morning in his name was Bill. Dat Ron Ron Ron. Ja, ja. Nou, eh, dat zal wel iets anders betekend hebben. Maar in het preutse Amerika van toen kon je dat niet zeggen natuurlijk. Goed, ehm, we gaan naar, um, we gaan naar uh, Ja, een nummer dat ik altijd als kind eh, hadden wij dat op een 78 toerplaat Dat kan ik me nog herinneren. Maar dat was in het Duits. Ja, dat was in het Duits. Dat heette het Mutterlein. <laughs> Oftewel moedertje. Moederlijn. En, eh, maar nooit geweten dat het origineel van, uh, van eh, hoe heet die was, van Nat King Cole. En dan heet het Answer Me, My Love. Nou, als dit niet romantisch is. Woe, dat zo midden op de dag. Answer me, my love. Answer me, oh my love. Just what sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know I Won't you say that we can start anew? In my sorrow now I turn to you. Please answer me, my love. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow now I turn to you please answer me, my love. Answer me, my Ja, prachtig. Romantisch allemaal. Niet te geloven. Ehm, <laughs> typisch uh, Nat King Cole. Prachtig. Eh, ook een hele goede jazzpianist trouwens. Eh, met het Net King Cole trio. En eh, dat was natuurlijk ook wat horen. Maar het is wel geweldig dit. Answer Me My Love. Met groot orkest en zo. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Waar hoor je dat nog tegenwoordig? Niet waar? Ja. Fats Domino, Blue Monday. platen. We zouden nog eens wat langere nummers moeten maken in de tijd. Want ik krijg nou eens de tijd om eh, de volgende plaat op te zetten. Maar goed, dat, maakt het allemaal uit. We doen het gewoon. En eh, het is gewoon eh, lekker. De vinyljaren. We zijn bezig met een beetje toch wel een tribute aan de Everly Brothers. En natuurlijk ook met een paar tijdgenoten. Je kan niet twee uur lang alleen maar Everly Brothers gaan draaien natuurlijk. Dus we hebben het gemixt. Met wat tijdgenoten zoals uh, Domino, die u net hoorde met Blue Monday. En natuurlijk met Nat King Cole, die u daar al hoorde met Answer Me My Love. Um, even kijken. We gaan naar de Everly Brothers. Inderdaad, weer zo'n nummer dat eh, hoort tot het rock'n'roll standaard repertoire. We kennen er een versie van natuurlijk van, eh, van Little Richard, onder andere van dit nummer. En er zullen nog wel aardig wat meer zijn die het ooit hebben opgenomen. Maar als de Everly Brothers het aanpakten, klonk het toch altijd anders. En klonk het altijd heel apart. Uh, Rip It Up heet het. Hier zijn ze. Dan een Phil. Saturday night, I just got paid. I'm about my money, don't try to save. My heart says go, go. starts jumping, I'll have. I won't be late. I pick her up in my 88. Shack on down by the Union Hall. When the joint starts jumping, I'll have a dat. En eh, oorspronkelijk bekend van eh, onder andere Little Richard. En eh, <clears throat> dit waren dus de Everly Brothers. En u krijgt nog veel meer van ze te horen. Van al die mooie liedjes die ze gemaakt hebben. Want er waren er wat hoor. Want het, is een dubbel LP die ik heb. Portrait of the Everly Brothers. Het is een dubbel LP. En, alles wat erop staat is gewoon een hit geweest. Dus... En, nou ja, kun je nagaan. Vier plaatkanten vol. Geweldig. Everly Brothers dus. En uh, Rib It Up. En nu... Those Lazy Hazy Days of Summer. En toen ging het fout. Ja, ik deed het even verkeerd. Nat King Cole. Those days of soda and pretzels and beer. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Dust off the sun and moon and sing a song of cheer. Just fill your basket full of sandwiches and weenies. Then lock the house up. Now you're set and on the beach you'll see the girls in their bikinis As cute as ever, but they never get them wet Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer Those days of soda and pretzels and beer Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer You'll wish that summer could always be the sun and moon and sing a song of cheer. Don't have to tell a girl and fella about a driving or some romantic movie scene. Why, from the moment that those lovers start arriving, you'll see more kissing in the cars than on the screen. Roll out those ladies. that summer could always be here. You wish that summer. nog herinneren dat er zelfs ook een Nederlandse versie van dit nummer was. Ik weet alleen de titel niet meer en wie het zong. Maar eh, er is, toen ook een Nederlandse. Dat was toen heel gebruikelijk in die tijd. Ja, want die Amerikaanse platen waren hier lang niet allemaal verkrijgbaar. En eh, eh, zo'n platenmaatschappij wist dat dan natuurlijk wel. Dus dan zeiden ze gewoon tegen zo'n Nederlandse artiest... van nou, neem dit maar op met de Nederlandse tekst. Hele bekende voorbeelden van Ritme van de Regen op de Nijs en zo. En waren allemaal eigenlijk Amerikaanse liedjes die hier nooit uitkwamen. Dus ja, dan kon je daar mooi in als Nederlands artiest. Maar goed, dit was dus uh, Nat King Cole. En het nummer dat heette Lazy Hazy Days of Summer. Fats Domino, Antoine uh, Domino gaan we weer doen. En die vraagt zich af of het niet schaamteloos is. Ja. You made me cry when you said goodbye. Ain't a shame? My tears feel like rain. my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry ain't that a shame? My tears feel like rain. goodbye ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. en denk nou niet van, eh, dat er iets mis is met de radio hoor. Want al die oude opnames zijn natuurlijk nog hartstikke mono. Dus als je denkt van, ik hoor het niet stereo. Nee, dat klopt natuurlijk wel. Het zijn allemaal opnames uit, eh, nou ja, uh, halverwege de jaren 50 denk ik zo'n beetje. Een That a Shame. Fats Domino van een, ehm, een plaat die heet 20 Greatest Hits of Fats Domino. <clears throat> ja, ik zei het al, omdat we zitten een beetje in de, in de 50s op dit moment. En eh, dat is best leuk. Eh, ook eh, omdat de aanleiding... De aanleiding is niet zo mooi natuurlijk. te overlijden van Phil Everly. Vandaar dat we een beetje een tribute doen. Uh, to, die Everly Brothers. Met wat tijdgenoten daarbij. Zoals Fats Domino en Nat King Cole. Nou, dat zijn leuke, drie leuke contrasten. En hele aparte muziek. Till I Kissed Her. Then I... Nee, Ja, zo heet het je. Inderdaad. Everly Brothers. Then I Kissed Her. this until I kissed you. How did I exist until I kissed you? Never had you on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed you. Uh huh, I kissed you. since I kissed you. Uh-huh. My life's not the same now that I kissed you. Oh yeah. mmm, you got a way about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh. I kissed you. this could be. Mm, you got a way about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, I kissed I Kissed You heet het, ja. Zo heet het. Ehm, ja, en dat was, eh, dat was dan ook weer gelijk in Nederland natuurlijk. Eh. dat is wel leuk. Dat was in Nederland dan gelijk weer de, de doorbraak voor, eh, voor de Blue Diamonds. Ja, want het, dat zeg ik, het oorspronkelijke plaatje kwam hier natuurlijk niet altijd gelijk uit in die periode. Dus dan, ehm, ja, dan zeiden ze tegen Nederlandse artiesten van nou, neem jij het maar op. Ja, werd gewoon gedaan. En vandaar dat er ook een versie bekend is van de Blue Diamonds. Die dus eigenlijk de Nederlandse even is werden genoemd. En die hebben, het, uh, die hebben er best een aardig eh, succesje mee geoogst. Zo gaat dat. Nou <laughs> eenmaal in het leven. Maar, <clears throat> Sweet Lorraine gaan we doen. Van Nat King Cole. I've just found joy.